uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze Sinterklaasweek is er weer goed geshopt. Bij webwinkels is dit jaar fors meer gekocht dan vorig jaar. De betaalvereniging zag niet alleen een hogere omzet, maar ook een vijfde meer transacties. De koper wist de gewone winkel ook nog prima te vinden. In vijf dagen tijd werd er 98 miljoen keer gepind. Het drukste moment was gisteren om 12 uur. Er werd toen 760 keer per seconde gepind. Vooral boeken, speelgoed en hobby- en sportartikelen gingen de afgelopen dagen extra hard. Een medicijn dat wordt gebruikt bij mensen met ernstige coronaklachten is, als het zo doorgaat, binnenkort op. Dat is slecht nieuws, zegt deze apotheker. Dit middel geef je vooral om te voorkomen dat mensen aan de beademing gaan met ernstige covid. En het zou kunnen zijn dat hierdoor wat extra patiënten in Nederland aan de beademing gaan en dus naar de intensive care moeten. Het middel wordt normaal gesproken vooral gebruikt door reuma-patiënten. Voor hen is er wel een alternatief, al is dat voor veel mensen ook niet ideaal. En wordt Max Verstappen de eerste Nederlandse wereldkampioen ooit in de Formule 1? Of wordt het toch weer gewoon zijn rivaal Lewis Hamilton? Vanavond kan de beslissing vallen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Verslaggever Louis Dekker heeft er vertrouwen in. Er hoeft maar één fout van Hamilton te zijn die fout afloopt. En als Verstappen dan gewoon zoals altijd eerste of tweede wordt... dan is er, ja, ik mag niet zeggen champagne, want dat doen ze hier niet aan. Maar dan is het wel feest, hoor. En buiten is het koud en fris, maar in het water is het goed toeven. Winterzwemmen is een hit in het Drentse openluchtzwembad De Leemdobben. En dat begrijpt de eigenaar wel. Prachtig. is uniek. Dat is hartstikke mooi. Vooral als je zegt, eh, echt morgen vroeg komt, dan stijgt die dauw een beetje op. Want als je zelf nu met je handen in het water gaat, is buiten koud. Maar het water voelt hartstikke lekker aan. Vorige maand doken 1400 mensen het bad in. Alles went en kou ook. Ja, dus dat is eh, voor mij geen enkel bezwaar. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Dus ik mis je eventjes afzien met het aankleden en zo. Maar ja, dat heb je ervoor over heerlijk. het water is ook gewoon 24 graden en wordt verwarmd met zonnecollectoren en een warmtepomp. En als het echt gaat vriezen, dan weet de eigenaar nog niet of het bad open kan blijven. Het weer nog veel wolken en af en toe wat regen. In het westen kan de zon er af en toe nog even doorheen piepen. Het is 3 tot 6 graden. Vanavond en vannacht is het bijna overal droog. En er zijn dan ook wat opklaringen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Every single boy I know is thinking that he's in control. Nothing you can do to break his stride, cause he's Mr. Cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. you'll always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. All hey. there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes. Automatic, boy, she's got you hypnotized. I'm talking to you, she'll make a Size. shine so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 nog wil ik zo graag weten hoe het is als jij weer voor staat. Jij en ik nog één keer.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 Misschien het woord te vinden dat ik toen niet zeggen kon. baby, nah, baby.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 forget my pride, girl. I'm begging you. You're my heart, you're my soul. You got so much control. My love. and my falls apart, it's so hard to unravel. So don't you ever make that mistake boy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 heal you 街。 ZFM. I remember the sickness was forever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

you up say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 Baby, there is something that I need Come on, Baby, turn around and let me see that sexy body go bum, bum, bum. That is all I wanna see. Baby, show me. Come on, baby, turn around and let me see that sexy body go bum, bum, bum. The way you throw that thing in me